Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht. Waar het vertrouwde huisje altijd op mij wacht. Waar de meeuwen schreeuwen boven het golfgebruis. Daar ben ik gekomen daar voel ik me thuis. Waar de klokken luiden onder het wakkenkruis. Daar ben ik gekomen eenmaal mijn wiegje stond, denk ik nog wel eens aan mijn geboortegrond. Maar ik vond mijn vrienden hier waar het leven lacht, Waarin mijn mamma mia altijd op mij wacht. Ik heb geluk gevonden in dit landje klein. Hier blijf ik nu wonen, ik wil hier altijd